Wat we zien is dat deze slachtoffers worden gedwongen eh, tot het plegen van strafbare feiten. Nou, denk bijvoorbeeld aan eh, het runnen van drugs, het rondbrengen van drugspakketjes. Eh, en ze komen daardoor als dader in beeld. terwijl ze eigenlijk daartoe gedwongen worden. En de echte criminelen die blijven daarbij buiten schot. Het gebeurt ook dat jongeren hun auto of huis uitlenen aan criminelen... of hun bankrekening laten gebruiken om geld weg te sluizen. Die dingen zijn allemaal strafbaar. Bijna de helft van de jongerenwerkers, wijkagenten en andere professionals die meededen aan het onderzoek zeggen dat ze de afgelopen twee jaar wel eens met slachtoffers van uitbuiting te maken hebben gehad. En in Dedemsvaart in Overijssel is vannacht een appartementencomplex ontruimd na een explosie. 22 mensen wonen er en die moesten hun huis uit. Eerder die nacht was in het complex een grote brand uitgebroken. Toen de brandweer die aan het blussen was, explodeerde de boel. Twee appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. En er is ook een waterleiding geknapt, waardoor mensen in de buurt niet kunnen douchen. En vanaf vandaag gelden er in Nederland nieuwe inreisregels. Kom je van buiten de EU, dan moet je negatief getest zijn... ook als je geprikt bent of al corona hebt gehad. Mensen die uit een land met veel coronagevallen komen vliegen... moeten ook verplicht in quarantaine. En we moesten er 18 jaar op wachten, maar vandaag is er eindelijk een nieuwe Matrix-film. Die zou eigenlijk vanaf vandaag in bioscopen te zien zijn, maar ja, die zijn nu natuurlijk dicht. Het gaat nogal lastig worden om de film dus op te snorren. Je kunt hem alleen bekijken op HBO Max en die dienst is officieel nog niet beschikbaar in Nederland. Maar uiteindelijk... The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. Je krijgt het weer nog. In ons hoekje van de Matrix begint de dag koud en op sommige plaatsen mistig. Straks komt de zon er op veel plaatsen wel lekker doorheen. De temperatuur blijft vandaag steken rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files met de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein. Door een auto met pech heb je 10 minuten vertraging.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 Uit zijn bureau Randstad doet vandaag aangifte in verband met de omstreden mondkapjesdeal van de stichting van Sievert van Liende, meldt Follow the Money. De aangifte is gericht tegen de drie oprichters. Randstad wil geld terug omdat er gratis uitzendkrachten zijn geleverd, omdat de stichting geen winstoogmerk zou hebben. Jongeren worden vaker door criminelen uitgebuit dan gedacht... blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel... in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het gaat vaak om kwetsbare jongeren. De huizenprijzen voor bestaande woningen lagen afgelopen maand ruim 20% hoger dan in november vorig jaar.